Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Is Marco Borsato schuldig aan de ontucht of niet? Als het goed is komen we daar vandaag achter. De zanger zou een meisje van 15 hebben betast. Zij is de dochter van de voorzitter van een fanclub. Borsato raakte bevriend en kwam bij hen over de vloer. Verslaggever Mark Robin Visser volgt de zaak. Komt er nou een uitspraak of niet? Het is niet zeker. En dat komt omdat het naar buiten is gekomen dat eh, justitie ongeveer 500 uur aan afgeluisterde telefoongesprekken heeft. Eh, telefoongesprekken tussen de moeder en de dochter, het vermeende eh, slachtoffer. De advocaten van Marco Borsato die zeggen dat ze die ehm, gesprekken niet hebben kunnen afluisteren. Dat ze daar geen tijd voor hebben gehad. Het kan zijn dat de rechter ze dus meer tijd geeft en dat de uitspraak pas daarna komt. In Dordrecht zijn de afgelopen jaren 30 graven geopend... omdat de lichamen niet snel genoeg ontbonden. Beheerders deden een chemisch middel in de kisten... en maakten foto's om te checken of het werkte... zonder dat nabestaanden ervan wisten. De gemeente Dordrecht zegt dat het niet zo had gemogen... en heeft inmiddels sorry gezegd. Houthi-rebellen uit Jemen hebben elf zeelieden vrijgelaten... die vier maanden geleden werden vastgehouden nadat hun schip werd aangevallen en zonk. Bij die aanval kwamen vier opvarenden om het leven... en werden tien anderen gered door internationale hulpverleners. Waarom de Houthis de groep nu laten gaan is nog onduidelijk. Ze zeggen dat de zeelieden niet gegijzeld waren, maar te gast. en misschien kan je je nog herinneren, eerder dit jaar... treinen die niet reden omdat één verkeersleider ziek was. ProRail vindt het vervelend dat één zieke werknemer zoveel chaos op het spoor kan veroorzaken. En daarom kunnen verkeersleiders voortaan elkaars werk overnemen op afstand. Dat is een van de maatregelen die we hebben genomen om die tekorten eigenlijk toen op te lossen. Dat we dus elkaars werkplek op afstand kunnen overnemen. Dus je hoeft niet naar Roosendaal eh, met de auto te scheuren om daarheen te gaan. Maar gewoon vanuit eh, deze post hier nu een werkplek van iemand anders overnemen. Toch heeft de spoorbeheerder ook vooral extra personeel nodig. Door deze maatregel hebben treinreizigers er wel wat minder last van. En het weer nog, veel grijs en af en toe wat regen of motregen. Tussendoor zijn er ook opklaringen met soms een beetje zon. Het wordt vanmiddag een graad of acht. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland loopt het vooral vast op de A8 eh, richting Amsterdam. Tussen Assen-Delft en Zaanstad-Zuid doe je er 35 minuten langer over. Er zijn daar eh, drie rijstroken dicht. De N231 van aan de Rijn richting Amstelveen.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 thing. We are the Sultans. We are the Sultans. What you think about that? Now you know how I feel. Say you could handle my love. Are you for real? Are you for real? I won't be hasty. I'll give you a try. If you really bug me, then I'll say goodbye. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. Long tell me what you want, what you really, really want. I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna really, really, really wanna say, say, ah.